Farmer Defence Force was daar zelf niet bij, maar zegt nu als blijkt van goede wil richting het kabinet geen harde acties te gaan voeren. De publieksvriendelijke acties, net zoals bij de Vuelta, die zullen natuurlijk gewoon door blijven gaan. En ook de vlaggen die aan, aan, aan de boerengevers eh, eh, hangen, daar blijven natuurlijk ook doorgaan. Want we zijn er natuurlijk nog steeds niet uit. Maar tot na de orde schotten we de harde acties op er werd vandaag voor het eerst een boer voor de protesten veroordeeld. Hij dumpte een paar weken geleden een berg mest en stro op een snelweg. De man moet 80 uur taakstraf doen en de rekening van bijna 4000 euro betalen voor het schoonmaken van de weg. Een man van 20 moet zeven jaar de gevangenis in omdat hij een vriend heeft doodgestoken. Na ruzie over een Playstation controller. Ze zouden die ruzie uitpraten op een parkeerplaats bij een supermarkt, maar namen allebei een mes mee. Het slachtoffer van 17 overleefde dat niet. De rechter zei bij de uitspraak zich zorgen te maken over de vele jongeren die met messen over straat gaan. Op een paar plekken in Oekraïne kunnen mensen binnenkort weer een burgertje of kip 6 bestellen. De McDonald's opent daar weer een paar restaurants. Die zijn dicht sinds het begin van de oorlog. En ook al is die nog bezig, het personeel wil graag dat ze weer open gaan, zegt de fastfoodketen. Het is nog niet duidelijk hoeveel Macs weer open gaan en waar. En geen vakantie meer voor de fractievoorzitters van de vier regeringspartijen. Ze zaten vandaag bij elkaar om te praten over de stijgende prijzen en de dalende koopkracht. Boodschappen bijvoorbeeld zijn in een jaar tijd bijna 20% duurder geworden. Met concrete maatregelen komen de partijen nu nog niet. En dus zijn veel mensen zelf bezig hoe ze kunnen bezuinigen dingen die je wil kopen, maar eigenlijk niet hoeft, niet kopen. Liever eh, je eigen brood smeren dan eh, elke dag eh, naar de winkel gaan. Ja, nou, ik denk echt wel, als je echt wil bezuinigen, dan moet je op dat soort dingen gaan bezuinigen als vakantie. En misschien een keer geen nieuwe televisie voor het WK. En dan nog het weer. Zonnig en warm. 28 graden aan de kust tot 33 in het zuiden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. Een file op de A9 richting Diemen tussen Aalsmeer en de afrit naar het AMC 5 kilometer met zo'n 10 minuten oponthoud.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 i need my cup. Hey, I'm in the mood to fuck something up. I wanna go missing. I need a prescription. I wanna go higher. Can I sit on top of you? I wanna go where nobody's been. we gon' fuck up the night I can't wait to come out and play.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 Een man van 18 die een foto van een vliegtuigcrash deelde... mag vijf jaar niet met Transavia vliegen... Vlak voor vertrek van Rotterdam naar Kroatië stuurde hij met zijn smartphone voor de grap een foto van een neergestort vliegtuig naar andere passagiers. In Amsterdam Betondorp heeft zich een lange rij huurders gemeld voor een hoekhuis waar Johan Cruijff woonde als kind. Zijn ouders hadden daar een groentewinkel. Voor de sociale huurwoning hebben zich ruim 1200 woningzoekenden gemeld. Het weer, zon en temperaturen rond de 30 graden.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 What you gonna do now? Take up every corner of my mind What you gonna do now? take my heart Reconsider I've opened the door I've opened the door the summer sun He burns my skin I ache again I'm over you the the summer sun.